Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Uit dorpen ten zuiden van Delfzijl komen alarmerend veel schademeldingen. Snel onderzoek is nodig om de oorzaak vast te stellen, zegt de gemeente Delfzijl. Volgens RTV Noord liggen die dorpen buiten het gebied waar aardbevingen voorkomen. Dat gebied is aangegeven op de contourenkaart die onder meer de NAM gebruikt. Meer dan de helft van de particuliere woningbezitters in de dorpen heeft zich gemeld. Het gaat om, onder meer om de dorpen Woldendorp, Termunten en Borgsweer. Sonja Holleder zegt dat ze het aan haar kinderen verplicht is om een getuigenis af te leggen tegen haar broer Willem Holleder. Ze is nu aan het woord in het liquidatieproces. Sonja was getrouwd met Cor van Hout, die in 2003 werd geliquideerd. Volgens haar gaf haar broer de opdracht voor de moord en moest zij later de schutter betalen. In haar verklaring noemt ze haar broer een psychopaat. Ze is bang voor hem. Gisteren legde Holleders andere zus Astrid een belastende verklaring af... en later vandaag komt ook een ex-vriendin van Holleder aan het woord. Het Diakonessenhuis in Utrecht staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens de inspectie is dat niet meer nodig. Het ziekenhuis kwam eind vorig jaar onder verscherpt toezicht... omdat onder meer de samenwerking tussen de directie en een aantal medisch specialisten moeizaam verliep maatregel werd ingesteld voor alle drie de vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn. Bij de klimaattop in Parijs beginnen vandaag de echte onderhandelingen. Delegaties van de landen willen eind deze week een ontwerptekst klaar hebben. De ministers van Milieu kunnen er dan volgende week mee aan de slag. En eind volgende week moet er een akkoord zijn over maatregelen tegen verdere opwarming van de aarde.